Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse reddingswerkers doen vandaag in de Turkse plaats Hatay een laatste poging om mensen onder het puin vandaan te halen. De kans dat ze nog overlevenden vinden wordt te klein, zegt het reddingsteam. Het zal de laatste dag zijn dat we als uh, Nederlands reddingsteam hier eh, actief zijn. We gaan nog een uiterste poging doen in de buitengebieden om te kijken of we daar nog overlevenden gaan vinden minimaal die kans eh, eigenlijk enkele dagen ook al is. We gaan toch een poging doen. De aardbeving in Turkije en Syrië is inmiddels zes dagen geleden. Het dodental staat op ruim 28.000. De VN denkt dat dat nog veel meer wordt. Duitsland wil slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië die familie hebben in het land een visa geven. Ze kunnen zo drie maanden bij familie logeren. De Duitse overheid wil dat het makkelijk geregeld kan worden omdat veel slachtoffers hun paspoort kwijt zijn. De PvdA in ons land wil dit ook. Een brand in een middelbare school in Roermond in Limburg was gericht tegen een docent, volgens 1 Limburg. De brand werd aangestoken in het lokaal waar hij lesgeeft. Ook stonden de teksten over hem op de muren. De dader is nog niet gepakt een groot feest in de Lichtstad gisteravond, Eindhoven dus. PSV won met 6-0 van Groningen. Xavi Simons maakt ook een doelpunt. Vandaag heb ik genoten, eh, ik denk iedereen. Belangrijkste drie punten. En, eh, we gaan met, eh, met een mooie overwinning naar Sevilla en dat is, dat is echt een lekker gevoel. De Eindhovenaren staan dankzij de overwinning nu op plek 3 van de eredivisie...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 So don't change your hair for me not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine. Zegt is dit eh, nummer vertolkt door een artiest... waar je eigenlijk niet zo gauw verwacht dat hij ook jazz heeft gemaakt. En eh, ik weet niet of mensen het erkend hebben... maar dat is onze eigen Herman Brood... die dus ook een uitstapje naar de jazz heeft gemaakt. Welkom terug in het tweede uur jazz hier bij ZFM. Mijn naam is Marco. Het is nog steeds grijs en bewolkt hier in Zandvoort... Maar we gaan het toch een beetje in een zonnetje brengen. Eh, zeg maar in de huiskamers van de mensen die nu naar mij luisteren. Ik wil graag ook nog even aandacht onder de aandacht brengen dat vandaag ook eh, een jazzconcert is in ons eigen theater De Krocht hier in Zandvoort. Vandaag, 12 eh, februari, staat eh, Francesca Tandooi en Max Lonata op het podium. En zij brengen een tribute to the Italian Jazz Club. Tevens vandaag de, dezelfde Mike Del Foro. Oh nee, haal het helemaal door elkaar, joh. Ook vandaag Mike Foro en Hermine Durlo met een tribute to Toet Stielemans. Zoals gewend, het eh, vaste luisteraars voor mij... open ik altijd het eerste uur met een nummer van Toet Stielemans. Deze fantastische eh, eh, muzikant met zijn mond en harmonica. heeft natuurlijk een hele eigen stijl aan de jazzmuziek gebracht. En ook heel veel invloed gehad op andere mensen. Uh, 16 april staat uh, Mirjam van Dam in het Theater de Krocht... met een tribute to the American Songbook en GDC Jazz. En 14 mei David eh, Lucas met een tribute to Benny Goodman. Dus zoveel jazz in eh, Zandvoort. En zo gezegd, eh, het is nog steeds grijs en bewolkt hier in Zandvoort. En daarom lekkere vrolijke muziek van Diana Krall met Temptation. what it means. Temptation, temptation, temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. Deanna Kroll met het nummer eh, Temptation. Deanna Kroll is een eh, Canadese eh, pianiste en jazzzangeres. En wie ook uit Canada komt, dat is Matt Dusk. En het volgende nummer dat ik klaar heb staan is van Matt Dusk. En het is een duet. Een duet samen met onze eigen Dennis van Aarsen. En dan denk je van Dennis van Aarsen, waar ken ik die naam van? Nou, die naam ken je. Dat is namelijk de winnaar van The Voice of Holland.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 When you feel your heart when break, you feel your heart break. in the blues. When you feel your heart break, you're learning the blues. Matt Dusk en uh, Dennis van Aassen met Learning the Blues. Typisch uh, big band muziek. Uh, mainstream jazz. En als we het dan toch over duetten hebben, mainstream jazz en big band muziek... mag zeker één naam niet missen die ook wel eh, eh, grote fleur in deze jazzgenre heeft gemaakt. En eh, het is tevens weer een duet en dat is Tony Bird. nou, ik verspreek me even een stukje terug. Tony Burnett en Natalie Cole. start into your heart. Let him find you and watch what happens. Cold. No, I won't believe your heart is cold. Maybe just afraid to be broken again. So met someone with a deep love to one give his heart. Someone who cares like me. ook net eh, de agenda doorgenomen van eh, het Theater de Krocht. En ik krijg net de melding door dat de eh, concerten voor vanmiddag stijf uitverkocht zijn. Dus naar het theater gaan vanmiddag in Zandvoort heeft geen zin, tenzij je natuurlijk kaarten hebt. Maar de, de concerten voor maart, daar zijn zeker nog kaarten verkrijgbaar. Dus mensen, wees er snel bij, want het is een geliefde theater als het om jazz gaat.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 I get no dizzy spell. My head is not in the skies. My heart does not stand still. Just hear it beat. This is too sweet. This can't be love because I feel so well, but still I love to look in your eyes. still. Just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well, but still I love. sorrow Laura Fici, onze eigen Laura Fici. En uh, eh, het dus werd begeleid op trompet door... Eh, nou, het is vandaag niet mijn dag. Meneer Breuls, ik ben zijn voornaam even kwijt. Ruud Breuls, een, hele goede uh, jazz-trompetist. Die heeft gestudeerd aan het conservatorium in Rotterdam. En hij begon zijn carrière, je zult het niet geloven, bij de fanfare Sint Martinus, Maar dan uitgroeien tot zo'n grote jazz-trompetist wie eveneens eh, aan het conservatorium in Rotterdam eh, gestudeerd heeft... en ook trompet, dat is eh, Jan van Duikeren. Een, daar ben ik een groot fan van. Super trompetist. Komt later in de uitzending nog wat van. Maar waar ik ook een super fan van ben... is van Dennis van Aarsen. Dennis van Aarsen is een, ja, een vrij jonge jongen... Hij is geboren in Dordrecht en groeide op in de Spijk. Als kleine jongen had hij de droom om artiest te worden. Nou, na heel veel omwegen en afzeggingen uh, deed hij uiteindelijk mee aan The Voice. En hij won met The Voice. Met een nummer eh, eh, wat ook geschreven is door Anouk en omgezet is naar een prachtig jazznummer. Dat, dat heb ik al vaker gespeeld, dat gaan we vandaag niet spelen. Maar wat ik ook nog graag wil vertellen is dat Dennis van Aasje ook zijn eigen tour heeft in Nederland. En hij treedt op met een eh, superleuke big band. En hij heeft een superleuke show. Ik heb hem eh, twee jaar geleden gezien in Haarlem. Waarschijnlijk was het een andere show, maar was ook superleuk. En hij treedt eh, bijvoorbeeld nu op, op 13 april in de clubshow Luxe Live in Arnhem. En de dag daarna, de 14e, ook in april, in de Vloer, in Amersfoort. En die dag daarna weer, de 15e in, eh, in het theater Neushoorn in Leeuwarden. Dus mocht je van deze fantastische artiest willen genieten... er zijn nog kaarten beschikbaar op, eh, bij deze concerten. Zoals gezegd, van zijn album Forever You, Let's Fall, Dennis van Aars. You look at me from the end of the bar woman I don't even know you are You look like a queen in that little black dress oh, What could I say that would really impress Get up from my chair, straighten my tie and the look on your face And tell me that you're feeling up for the chase Don't even speak and don't even think It's all going down before you finish your drink Get up from your chair, I'll the door Find a quiet spot to get to know you some more nummer Nightingale vertolkt door de Erik Ineke Jazz Express. En de, bestaand, de band bestaat uit eh, Rick Mol op trompet en flugelhoorn... Sjoerd Dijkhuizen op tenor sax, Rob van Bavel op eh, piano... en Marius Bates op bas. En dit nummer is opgenomen in 2009 in eh, de Hall in Laren, live opgenomen. Ehm, de techniek laat mij een beetje in de steek vandaag... Eh, het volgende wat ik klaar heb staan is van Jan van Duikeren. Jan van Duikeren is een Rotterdamse, ook een, eh, ja, nou, niet ook, maar is ook een, eh, een, trompetist. En hij speelt ook graag op een, een bugel. Hij is echt van internationale allure. En hij heeft ook prachtige nummers gemaakt en hij speelt eigenlijk in een quintet. Ehm, en ook vaak samen met het Metropolitan Quest in Amsterdam. Maar vandaag heb ik een nummer uitgekozen van Jan van Duikeren van de JDV4... Het album heet eh, Dear John en het nummer heet Chinook. Jan van Duiker, is JD4 van het album Dear John en het nummer Chinook. Ehm, de Rotterdamse trompetist Jan van Duiker, geboren in 1975, eh, is een veelgevraagd solist. En de lijst van muzici met bands waarmee hij gespeeld heeft, is dan ook te lang om op te noemen. Ik heb hem zelf ook al een paar keer live gezien met de band van uh, Candy Dulfer. Maar hij speelt onder andere ook mee in Bluff, Cardenor. en de nieuw... Eh, nieuw cool collective of het Metropoolorkest. Van Duiker is een echt vakman, geen vernieuwer. Sporadisch maakt hij een album, waaronder deze dus. En eh, dat is ook zijn nieuwste album, gemaakt in 2016. En het is wel grappig, want eh, hij houdt niet zo zo van studio's. Deze is ook eh, opgenomen in de, rode, in de Rode Bioscoop in Amsterdam. En het was eigenlijk bedoeld als jam sessie. En in dezezelfde club is dan ook deze cd ontstaan. Het spel van de trompetist doet denken aan dat van de grote poppers van Waller, Met eh, verwijzingen naar grootheden als eh, Donald Byrd en Kenny Dorham. Ook titels van de componist refereren aan klassieke stukken van eertijd... zoals eh, Catwalk en Toko, Tokyo Blues. Nou, ehm, Jan van Duiker is ook zeer bekend in Tokio. Als je ook op zijn website gaat kijken waar hij overal toert... is hij minstens één keer per jaar een maand of twee in Japan. En is hij uitverkocht in het in, in, in, in Tokio. Maar een andere Nederlandse jazzmuzikant, muzikanteur moet ik zeggen. Dat is een eh, fantastische componist en saxofonist. Ze komt eh, uit Heerenveen, is geboren in 1978 en haar naam is Tineke Postma. En het nummer wat ik ten horen wil brengen is eh, For the Rhythm. van het gelijknamige album eh, For the Rhythm van Tineke Posma uit Friesland. En ik werd laatst getipt eh, door, voor een eh, Nederlandse zangeres, songwriter... Eigenlijk ook een straatartiest. Je kan je afvragen of dit echt jazz is. maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is prachtige wereldmuziek. En het is een, jonge Nederlandse uit Heerlen van 25. En haar naam is Lotte Welda. Ze heeft al opgetreden met onder andere Douwe Pop. En nog een paar andere grote Nederlandse namen. Ze heeft op Pinkpop en op andere grote festivals gestaan. Maar ik wil toch een eh, nummer laten horen. Dan ben ik eigenlijk getipt door een eh, vriendin uit Friesland van me. Eh, dat ze dit graag wilde horen. En het is uh, Lotte Welda. Let it flow. me start a beautiful romance. The rhythm of the waves will guide you on your way back home. Back to Mother Earth, back to where we all belong. When shall from the stars. down, it'll I know that you are feeling low. Know that you are feeling low. The world is so much rage, and everybody wants control. zijn weer aan het einde gekomen van de tweede uur jazz... hier op ZFM uit een grijs en bewolkt Zandvoort. Mijn naam is Marco en ik wil u heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En ook bijzonder naar eh, al die mensen in Noord-Holland, Herugewaard, IJmuiden... Friesland, Gelderland, Overijssel en ook in het bijzonder uit uh, die altijd ook naar mijn eh, uitzending luistert. Volgende week is mijn collega Edward aan de beurt. En hij mag zijn uitzending gaan maken hier op ZFM met zijn jazzcollectie. Ehm, ik ga eruit met een, eh, een nummer van een cd die uitgebracht is door Giel Beelen. Nou, Giel Beelen kent iedereen eh, wel. En uh, Giel Beelen is natuurlijk bekend van 3FM en van andere radiozenders... waar hij voornamelijk pop en andere dingen draait. Maar hij is ook een groot jazzliefhebber. Hij heeft bepaalde cd's uitgebracht onder Giel Jazz. En dit is één nummer ervan en het heet Jazz in de Huis van Count Basic. Ik wil u nogmaals hartelijk bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer.